In het Rotterdamse Botlekgebied komt een groot buizennetwerk om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. Op die manier kunnen het energieverbruik en de uitstoot van CO2 naar beneden. De stoom gaat naar fabrieken die nu nog ieder zelf stoom opwekken, met behulp van bijvoorbeeld aardolie of kolen. Dan het weer nog veel bewolking, vooral vanochtend wat regen of motregen. Vanmiddag droger en in het westen wat zon en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A7 naar Zaandam bij Purmerend 2 kilometer en op de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 3. Op de A10 vanaf de A10 Noord richting de A10 West tussen Kadoelen en Westpoort 2 en op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda Nieuwebrug 3. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 4 en op de A29 naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein.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 Een kamermeerderheid riep minister opstelte gisteren op om al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou aanvankelijk spreken op een symposium van de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar dat debat is afgelast. Volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Al-Haddad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. Sharia-geleerde zegt dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord dat hij niet welkom is op het symposium in Nederland. Docenten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij een landelijk lerarenregister. Daarin kunnen ze aangeven welke opleiding ze hebben gevolgd en hoeveel uren ze voor de klas staan. Ook wordt vastgelegd welke nascholing ze volgen om hun vaardigheden op peil te houden. Overheid en onderwijsorganisaties hopen zo de kwaliteit van de leraren te garanderen. Hun gegevens worden elke vier jaar gecontroleerd en wie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, riskeert zijn onderwijsbevoegdheid te verliezen. Inschrijving in het register is nu nog vrijwillig. In het Rotterdams Botlekgebied komt een groot buizennetwerk om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. Op die manier kunnen het energieverbruik en de uitstoot van CO2 naar beneden. De stoom gaat naar fabrieken die nu nog ieder zelf stoom opwekken met behulp van bijvoorbeeld aardolie of kolen. Pakistaanse functionarissen zeggen dat bij een aanval door een onbemand Amerikaans gevechtsvliegtuigje zeker vijf doden zijn gevallen. Bij de aanval met de drone zijn twee raketten afgevuurd op een huis in Noord-Waziristan. Er verschuilen zich veel Al-Qaeda en Taliban-strijders. Het is niet bekend wie bij